Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het was hartstikke onrustig in Rotterdam gisteravond. Feyenoord speelde in de Kuip tegen Union Berlin. En voor die wedstrijd liep een groep Duitse supporters rond die wilden knokken. Ze hadden spullen bij zich om mee te vechten... en ze zochten naar cafés waar Feyenoord-aanhangers zaten. De politie heeft 75 mensen opgepakt. De dag voor de wedstrijd ging het ook al mis. Toen viel een groep Feyenoord-hooligans de Duitse clubleiding aan... tijdens een etentje in een Rotterdams restaurant. Het is helemaal misgegaan op een Amerikaanse filmset. De bekende acteur Alec Baldwin heeft daar per ongeluk iemand doodgeschoten gebeurde bij de opnames voor een western. We begin with breaking news tonight: a deadly prop gun accident on a movie set near Santa Fe, New Mexico. We begin tonight at 11 with breaking news where a woman was killed by a prop gun shot by actor Alec Baldwin. In zijn pistool hadden losse flodders moeten zitten, maar dat ging dus niet goed, vertelt onze correspondent. Een pistool wat eigenlijk een neppistool had moeten zijn, maar blijkbaar zaten daar eh, eh, ernstigere kogels in dan alleen maar losse flodders. Ehm, ze is geraakt, ze is met een helikopter eh, afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis en is daar aan haar verwondingen overleden. Ook de regisseur van de film raakte gewond. Hij is buiten levensgevaar. De opnames gaan voorlopig niet door. Een pittig overleg in Brussel gisteravond. Europese leiders spraken daar met elkaar over Polen. Dat land vindt dat zijn eigen wetten belangrijker zijn dan die van de EU. Onder meer Rutte vindt dat niet oké en wil dat de EU het land onder druk zet door de geldkraan dicht te draaien. Landen als Duitsland en Frankrijk willen eerst nog met Polen blijven praten. En een zure avond voor PSV. Aanval voor Monaco. Wat wordt doel? Oh, oh doelpunt. Doelpunt voor Monaco. De invaller Sofiane Job scoort in de allerlaatste minuut van de wedstrijd Het werd 2-1. Er werd nog meer gevoetbald. Feyenoord won met 3-1 van Union Berlin. AZ maakte de 1-0 tegen het Roemeense Cluj. En ook Vitesse ging vrolijk naar huis. Zij wonnen met 1-0 van Tottenham Hotspur.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 Met nu ZFM in de ochtend.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 泪眼好。 anytime that you roll in. Nick Duke. vriend zijn in vakantie, maar ik had helemaal geen poen. Wat ik toen dat is nog steeds van kracht. Oh, was ik maar een gijzelaar. mezelf te passen Het was ook slecht weer in Spanje, dus ik hield het daar niet droog. passen.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 En de Amerikaanse acteur Alec Baldwin heeft op de filmset per ongeluk een cameravrouw doodgeschoten. Bij de opnames werd een vuurwapen gebruikt waar losse vlodders in hadden moeten zitten. Wat er is misgegaan is niet duidelijk. Het weer, soms zon, maar in de loop van de dag ook buien van noord naar zuid. Er staat een stevige westenwind en het wordt een graad of 12. touch my body, I say you're not allowed You wanna handle me, but I'm a bit too much I'll burn all the place down Cause I'm too fucking hot. Oh mamma mia, ma, ma, mamma mia, ah They wanna arrest me, but I was just having fun I swear that I'm not drunk, and I'm not taking drugs They ask me why so hot, cause I'm Italian

that's cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause my favorite music's your on, on Give me a command and I'll do what you ask Cause I love when you sing out loud Oh mama, mama mia ZFM. maker whisper of every waking hour. I'm choosing my confession. this, consider this hint of the century. Consider